9 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is niemand gewond geraakt bij een grote brand in Den Haag. In de Schilderswijk staan verschillende huizen en een moskee in brand. Heel heftig, zegt deze moskeebestuurder. Nou, het is heel, eh, heel verlies, heel moeilijk. Klaslokalen, ons uh, Koran Karim, heel, eh, heel hoop Koran Karim, heel duizend boeken. Ja, en de moskee, hè? Helemaal opnieuw beginnen. Ja, voor 500 mensen iedere keer, eh, de vijf keer per dag naar de eh, moskee. Nou, eh, nou is weer dicht. Het is gebrand. De brandweer denkt dat ze in elk geval nog een uur bezig zijn om de boel te blussen. Tientallen huizen in de buurt zijn ontruimd. Bewoners moesten midden in de nacht hun bed uit en worden ergens anders opgevangen. Marokkaanse migranten hebben vannacht gevochten met de politie. Ze willen naar Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Maar de politie houdt ze tegen. Door een conflict tussen Spanje en Marokko was de beveiliging aan de Marokkaanse kant eventjes minder streng. Daardoor sprongen vooral jonge migranten in het water om te zwemmen naar Ceuta. Duizenden eindexamenleerlingen zitten nu weer met klamme handjes in de gymzaal. VMBO'ers moeten aan de bak met het examen maatschappijkunde. HAVO-leerlingen krijgen het examen van aardrijkskunde voor hun neus. En voor VWO'ers staat filosofie op het programma. De zeven verdachten die zijn opgepakt voor de overval gistermiddag op een goudtransport in Amsterdam... komen uit België en Frankrijk. Ze hadden het gemunt op een flinke stapel goud en sieraden, vertelt mijn collega Remco Andringa. Die buit bestond voor zover nu eh, bekend dus uit, eh, uit eh, onder andere goud en diamanten met, met een enorme waarde. Dat is in ieder geval wat ook is teruggevonden, al is niet helemaal duidelijk nog waar. En ook niet of dat echt alles is, want ja, daarvoor moet je natuurlijk eerst goed in kaart brengen wat er precies is weggehaald bij dat bedrijf. maar hoe dan ook lijkt ja, in ieder geval het grootste gedeelte terecht. Zes verdachten werden opgeroepen opgepakt in een weiland bij Broek in Waterland... na een wilde achtervolging met schoten over en weer. Nummer 7 werd later opgepakt op de snelweg. Ook kwam een verdachte door politiekogels om het leven. De Nederlandse politie praat later vandaag met Franse en Belgische collega's... om meer info te achterhalen. Het weer veel wolken, maar er is ook af en toe zon en het blijft overdag droog bij een graad of 16. Vanavond zijn de buien weer terug en morgen wordt het ook nat. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 richting Amsterdam tussen Roelevarensveen en Hoofddorp-Zuid. Eh, vijf minuten vertraging door de werkzaamheden daar.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 A fly illusion keeps you coasting on the rhythm you cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique. You move your feet and sweat from the heat.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 Like madness, move like madness to love time. Tell me you wanna go with me, baby. Sing. Everybody, bring your body. Ooh, one time to love time. love time. Let me see you dance. One time to love time. 9.